Jobboot met het NOS Journaal. De storing met interactieve aansluiting van klanten op interactieve tv gebeurt in fase, zegt KPN. Ook de Belastingdienst kampte vandaag met een storing. Daardoor kon een deel van de toeslagen niet worden uitgekeerd. Van de 7 miljoen betalingen is 1,2 miljoen niet overgemaakt. Dat gebeurt maandag. Het Slotervaartziekenhuis mocht winst uitkeren die werd gemaakt met de productie van heroïne. Maar wenselijk was het niet. Daarom zijn er later nieuwe afspraken gemaakt. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Kamerleden hadden om, om opheldering gevraagd na berichten dat het ziekenhuis miljoenen winst heeft gemaakt met de verkoop van medicinale heroïne. In 2007 en 2010 is er twee keer 150.000 euro dividend uitbetaald. Dat mocht aanvankelijk, zegt de minister, maar na 2012 niet meer. Gewapende overvallers hebben zo'n 17 kostbare schilderijen gestolen uit het Stedelijk Museum in Verona. Onder meer meesterwerken van Peter Paul Rubens en Jacopo Tintoretto zijn gisteravond na sluitingstijd meegenomen. Volgens de burgemeester van de Noord-Italiaanse stad wisten de daders precies wat ze moesten hebben. De gestolen schilderijen zijn bij elkaar tussen de 10 en 15 miljoen euro waard. Tesla roept wereldwijd 90.000 auto's terug. Het gaat om alle Models S van de fabrikant van elektrische auto's. Tesla gaat de veiligheidsgordels controleren... nadat bij één klant een gordel is losgekomen. De Model S is veruit het meest verkochte exemplaar van Tesla. Een klant van Tesla in Europa had bij het bedrijf aangegeven dat haar gordel losschoot toen ze zich omdraaide om met passagiers achterin te praten. Ze raakte niet gewond. Het is de grootste terugroepactie tot nu toe voor Tesla. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 6 graden.